12 uur. Door met het NOS-journaal. Rechtsextremisme en het geweld waarmee dat soms gepaard gaat... zet Nederland onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het rapport onderschrijft de conclusies van de inlichtingendienst AIVD vorige maand. Die signaleerde een lichte opleving van rechtsextremisme. De NCTV is niet bang voor georganiseerd extreemrechtsgeweld met veel slachtoffers... Wel maakt de NCTV zich zorgen over eenlingen of kleine groepen die snel radicaliseren. Dat kan worden aangejaagd door discussies over migranten, Zwarte Piet of het slavernijverleden. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen... moeten er in Nederland zo snel mogelijk nieuwe kerncentrales worden gebouwd. Dat heeft VVD-fractievoorzitter Dijkhoff gezegd bij Nieuwsuur. Volgens hem zijn kerncentrales de beste manier om onder meer de CO2-uitstoot omlaag te krijgen. Coalitiepartners D66 en ChristenUnie hebben al laten weten niets in de plannen van Dijkhoff te zien. Zeker tien partijen hebben interesse om de zorg in de failliete IJsselmeer ziekenhuizen voor een deel of helemaal over te nemen. Dat heeft minister Bruins gezegd na overleg met onder meer de medische staf van de ziekenhuizen. Hij wil daar verder niet op ingaan, eerst wil hij de voorstellen bestuderen. Woensdag laat Bruins weten met wie er verder wordt gepraat. De minister was verder minder stellig over het openhouden van de spoedeisende hulp en acute verloskunde in Lelystad. Eerder zei hij dat die open moeten blijven, maar gisteravond zei Bruins dat hij met de professionals overlegt wat echt haalbaar is. NBC en Fox News stoppen na felle protesten met het uitzenden van een reclamespotje van president Trump. Eerder weigerde CNN al om de omstreden reclame uit te zenden, die zou racistisch zijn. In een spotje is een groep migranten te zien die onderweg is naar de Amerikaanse grens. Ze worden gevaarlijke criminelen genoemd. Ook Facebook heeft de advertentie inmiddels verwijderd. Het weer vannacht opklaringen, vooral in het noorden kans op nevel of wat mist.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 Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande répétée encore une fois. fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois.